en er ligt alweer een verzoek om het volgende week... Eh, om nog meer plek te maken voor covid-patiënten. En wat nu anders is dan bij eerdere pieken... is de extreme uitval van eh, personeel in hele hoge aantallen. Dus de besmettingsaantallen die we in het land zien... Ja, die zie je ook onder personeel wat in de zorg werkt. Eh, ja, met aantallen die we echt eerder nog niet hebben gezien. Dus dat tikt ook aan op de druk die we, nou ja, die we nu hebben. Het kabinet overweegt vanaf volgende week de kroegen en theaters weer langer te openen. En eind februari de anderhalve meter en het coronatoegangsbewijs af te schaffen. Op een bouwterrein in Noord-Italië is het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw gevonden, schrijft het AD. De vrouw van 40 raakte begin december vermist nadat ze na ruzie met haar vriend zou zijn vertrokken. Ze zou zich al langer niet thuis voelen in Italië, waar ze moeilijk aan werk en vrienden kon komen. Het is niet bekend hoe ze is overleden. Een man van 21 uit Fase bij Apeldoorn is na twee jaar alsnog opgepakt voor WhatsApp-fraude. Hij deed zich voor als de zoon van een vrouw van 61... door de profielfoto van haar echte zoon te gebruiken... en troggelde bijna 2500 euro af. Het duurde bijna twee jaar, maar de politie kwam hem uiteindelijk op het spoor. En als je als man wel eens in Amsterdam hebt gestapt... is de kans groot dat je je blaas wel eens hebt geleegd in een plaskrul. Zo'n donkergroen openbaar toilet waar je zo inloopt en in een gootje kunt plassen. Ze worden nu overal weggehaald. En dus is er eentje vervoerd naar het Openluchtmuseum in Arnhem. En deze krul is neergezet eh, in de openbare ruimte... zodat mannen vroeg naar de wc kunnen. En ehm, inmiddels is dat een eh, verhaal dat niet meer bij deze tijd past. Uh, vrouwen kunnen hier niet naar de wc, rolstoelgebruikers al helemaal niet. Ehm, dus het is echt iets van het verleden geworden. En daardoor is hij zo goed op zijn plek hier in het Nederlands Openluchtmuseum. De plaskrul staat in het museum op steenworp afstand van een rijtje huizen die zijn geïmporteerd uit de Jordaan. De plascel is na jarenlang ondergezeken te worden alleen niet echt schoon meer. Eh, we laten hem zo. Eh, wat ik zeg, hij is een beetje viezig, een beetje smoezelig. dat past bij de krul en dat verhaal willen graag zo laten zien. En dan nog het weer vannacht wat regen. Ook morgen vroeg nog in de middag kans op een zon en een graadje of 7.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 Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown what it's time down. home. of winter. Altijd weer ZFM. Hij Hey met The Sea of Love. Je broer ligt in bed, hij droomt zijn ogen dicht, zijn ogen dicht. En ik waak met jou, we wachten op het licht, het licht, het licht mijn stem wil nog amper. Ik zong je vannacht elk lied. En mijn stem wil nog amper. Ik zong je elk lied. Zoals oma bij mij deed. Zoals je oma bij mij deed van stoppen wist ze niet. souvent, tu n'avais pas de regrets, ma mère. Je me demande souvent, tu n'avais pas de regrets, ma mère. En ik vraag me steeds af waarom ze is gegaan. Want juist songs hoor je hier met The Sea of Love. the stranger You're all I'm thinking of I praise the Lord above For sending me love I cherish every hug I really love someone like you. Yes, I pray that.